waarover een bommelding was binnengekomen. De vlucht van US Airways van het Ierse Shannon naar Philadelphia was na de landing uit voorzorg op een afgezonderd gedeelte van het vliegveld gezet. Agenten hebben met bomhonden het hele vliegtuig doorzocht. En ook werd de bagage opnieuw gescand en werden de 179 inzittenden ondervraagd. Na ongeveer een uur was duidelijk dat er geen bom aan boord was en kon het vliegtuig weer doorvliegen. Het dreigingsniveau in Nederland blijft ongewijzigd staan op oranje. Berichten over terreurdreiging in Jemen brengen daar geen verandering in. Minister Timmermans maakte gisteravond bekend dat de Nederlandse ambassade in Jemen is genoemd als mogelijk doelwit voor een aanslag. Daarom zijn ook de vier medewerkers van de diplomatieke post die er nog waren teruggehaald naar Nederland. Vorige week besloot de VS om de ambassades in Jemen en 18 andere landen voorlopig te sluiten, omdat er berichten opgepikt waren over aanslagen. Hoewel andere westerse landen ook ambassades in Jemen sloten, zag Nederland daar in eerste instantie van af. Toen de dreiging concreter werd, ging Timmermans om. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid benadrukt dat het gaat om een dreiging in Jemen en zag gisteravond nog geen aanleiding om het dreigingsniveau te veranderen. André Rieu gaat een concert geven op de Noordpool. De violist en orkestleider is van plan om met 70 muzikanten af te reizen naar de Poolcirkel. Rieu wil al jaren een concert geven op de Noordpool om aandacht te vragen voor de klimaatverandering en het smelten van de ijskappen. Het concert staat nu gepland op 18 augustus volgend jaar. Twee weken voor de geplande datum zal bekend zijn of de weersomstandigheden het concert toelaten. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat regen. Overdag eerst grijs, middags af en toe zon en kans op een enkele bui.